Twee uur. Buitenwalgemoed met het NMS Journaal. CDA, D66 en ChristenUnie hierover afspraken hebben gemaakt... of dat de Kamerleden in deze kwestie vrij mogen opereren. De initiatiefnemers van het raadgevend referendum zijn teleurgesteld. Ze noemen de opstelling van Buma niet professioneel... en stellen dat de CDA-leider het volk niet serieus neemt. De Spaanse regering heeft vicepremier Soraya Saenz de Santa Maria benoemd tot de hoogste bestuurder in Catalonië. Gisteren werd het Catalaanse kabinet al afgezet nadat het regioparlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Uit de bekendmaking blijkt verder dat de chef van de Catalaanse politie aan de kant is geschoven. Verwacht wordt dat voorstanders van de Spaanse eenheid de straat op gaan. Vandaag in Madrid en morgen ook in Barcelona. Oud-minister Hennis van Defensie heeft vorige week de nabestaanden bezocht van de twee militairen die vorig jaar in Mali bij een oefening om het leven kwamen. Ook ging ze langs bij twee militairen die verwondingen opliepen. Het ongeluk was het gevolg van ondeugdelijke munitie. Hennis trad af na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 40.000 gasmeters die vorig jaar zijn geplaatst moeten worden vervangen. Netbeheerder Nederland zegt dat de meters door een productiefout een tekorte schroefdraad hebben. Dat is volgens de netbeheerder niet gevaarlijk, maar het is onzeker of de meters de normale levensduur van minimaal 20 jaar hebben. Het weer is nog zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. En later valt er ook regen. Het wordt 13 tot 15 graden. Morgen een enkele bui, maar ook zon. En de temperatuur ligt dan rond de 12 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.